Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De GGD's in Rotterdam en Amsterdam gaan voorlopig geen contacten meer bellen... van mensen die met corona besmet zijn. Door het grote aantal besmettingsgevallen zijn er niet genoeg GGD-medewerkers... om de bron- en contactonderzoeken volledig uit te voeren. Alleen mensen die in de risicogroepen vallen worden nog gebeld. Ook landelijk lopen de GGD's met bron- en contactonderzoeken... tegen de grenzen van hun capaciteit aan. FNG Nederland is failliet verklaard. Het moederbedrijf van Miss Etam, Expresso, Claudia Streeter, Steps en Promise vroeg vorige week al uitstel van betaling aan. Volgens het bedrijf is een doorstart van de Nederlandse FNG-merken of delen daarvan nu kansrijker. Er werken in totaal 3000 mensen bij het bedrijf, waarvan 1000 in België. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de werknemers. De Belgische tak van FNG werd eerder deze week al failliet verklaard. De oorzaak van de helikoptercrash bij Aruba vorige maand is waarschijnlijk geen technische of mechanische storing. De oorzaak uit onderzoek door de inspectie van onder meer de Zwarte Doos blijkt dat de NH-90 gevechtshelikopter onverwacht daalde en in zee stortte. De oorzaak is nog steeds onduidelijk. Bij het ongeluk in de Caribische Zee kwamen twee militairen om het leven. Twee bleven ongedeerd. Een Rotterdamse douanier is veroordeeld tot 9 jaar cel... voor het doorlaten van 1500 kilo cocaïne. De drugs zaten in een container uit Brazilië tussen een lading mango's. De douanier gaf in het computersysteem aan dat de container al was gecontroleerd... terwijl dat niet zo was, zodat criminelen de drugs er rustig uit konden halen. Het is de derde keer in korte tijd dat een Rotterdamse douanier is veroordeeld... voor het helpen van drugscriminelen. Het weer vanavond nog lang warm. Minima vannacht rond 18 graden. Morgen geldt in delen van het land code oranje. De temperatuur kan oplopen tot 37 graden. Ook zondag en de dagen daarna wordt het in grote delen van het land tropisch. En kan het 30 tot 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag.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 En ga je toch de grens over? Zijn medische kosten dan gedekt? Als het over vakantie gaat, zitten we vol vragen. Met de ANWB Doorlopende Reisverzekering helpen we daarbij. Zo weet je precies waar je aan toe bent. En leden krijgen het eerste jaar extra korting.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 Tweede uur, tweede uur, ja. We hebben net al een uurtje gehad met onder andere de en Keks en andere leuke muziek. Maar dat was gewoon extra. Dit is het normale reguliere uur. Van 5 tot 7 ben ik bij je. Mijn naam is Walter Sands en dit is Welkom in Zandvoort. En zometeen, over twee platen, praat ik met Roy Dongen over het nieuwe Latin Café. Halte 59. your ex-lover, but before you leave Usually I would never, would never even care Baby, I know you're creeping, I feel it in the air Every night and every day I try to make you stay But you're savage love Did somebody, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage fucks, but I still want that. Yes, I But I still want that Save Love. Ja, bijna kwart over vijf. Dus ik ga zo praten met eh, Roy Dongen, eigenaar van Halte 59. Een nieuw Letten café, bar, restaurant hier in Zandvoort. En eh, ja, weet je wat, we gaan pas een beetje die kant op, richting Jamaica. Bajo Baton met Sherry Pie, samen met Pharrell Williams. Gloednieuw. Ja, en die grootheid, die, die maakt gewoon nog steeds platen. Hier is die, Bajo Baton. Mind reader. I saw you from behind. I thought that you were mine. And yours, your body. Wind up your waist, set the pace and down. Bubble up your body when the band can come. You know where you set off, so close up it take off. Stand up and face it, don't bother road. Girls in our friends enough, till them plenty. Step out and step off in a four door Bentley. I need that girl. Tell me, have you seen that girl? Girl, you know me enough, yeah, empty. Wonder who sent me step out of me house, go straight to girl factory. I need that girl. Tell me, have you seen that girl? Alright. Good girls have a very bad habit. Lock me down for deal with and crabby. Good thing me no left out me tonic. Excursion, excursion. and flows. Well done, the ear and polish and toes. Photo show pretty fly girl shank bones. My girl, you know pretty like mouse. Lunch in Malta, tea on the coast. Vegan meals and no pot roast. You're just only in at the finest clothes. I really love your style. Girls and our friends enough till them plenty. Step out and step off in a four door Bentley. Need that girl. Tell me have you seen that girl? Girl, you know me love can't empty. Wonder who sent me. Step out of me house, go straight to girl factory. Need that I saw you from behind I thought that you were mine And your zodiac sign was fun Rumwood, it was the line, Cherry pie in my eyes Convince me that you're the one So you might as well your body Move your body your body Rock Move your body, girl, wine your body. Put it Move your body, girl, wine your body. Rock it Move your body, wine your body. Put it Move your body, wine your body. Rock it Move your body, girl, wine your body. Put it Move your body. Girls and our friends enough till them plenty. Step out, I step out in a four to a Bentley. I need that girl. Tell me have you seen that girl? Girl, you know me enough, yeah, empty. Wonder who sent me. Step out of me house, go straight to girl factory. I need that girl. Buju Banton, de grootheid van de reggae, samen met Pharrell Williams, hier bij ZFM. En ja, bijna, wat? Het is precies kwart over vijf. En eh, Roy Dongen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, daar is hij. Roy, ik dacht ik bel je. Want... Leuk om hier te zijn met het mooie weer. Ja, goed hè. En eh, ja, ik wil eigenlijk al vragen wat voor cocktail je eh, nu aan het drinken bent. Ehm, ik op dit moment een mooie, prachtige blauwe margarita. oh, wat goed. Wat goed. Ja, want de aanleiding is natuurlijk jouw nieuwe café. Je hebt een nieuw Latin Beach Café geopend. En dat is, vind ik echt heel erg stoer. In deze coronatijd komt er opeens een bericht dat er een nieuw café bij komt in Zandvoort. Vertel eens. Eh, nou, dat was niet zo heel erg spannend. Kijk, de horeca is eh, toen natuurlijk weer open. Zandvoort wordt overspoeld door mensen. Eh, dus ik denk dat iedereen het drukker heeft dan dat hij het normaal gesproken al heeft. en dit café, de, de, mensen wisten niet meer wat ze ermee moesten doen, want dat liep helemaal niet. En ja, ik ben zelf een interim manager. Ik reorganiseer bedrijven. Dus toen dacht ik van, nou ja, weet je wat, we doen het, kleine cafeetje er gewoon bij. Ja, want we hebben het over Halte 59. Je noemt het zelf het kleinste café van, van Zandvoort. En het is relaxed en rommelig, zag ik in je persbericht. Ja, het is, eh, het is ook de bedoeling. Het is een beetje de sfeer van een, eh, een uh, cabin zoals je die in een, een Brazilië en zo in de buurt van het strand veel tegenkomt. Mhm. Dus allerlei dingen. We hebben gerecyclede meubels, oude schilderijtjes. Ja, maar je gooit helemaal op, op duurzaamheid, hè? Wat zeg je? Je gaat ook heel erg op duurzaamheid. Ja, er zijn heel veel dingen die worden natuurlijk weggegooid. Nou, je hebt ook nog, iedereen hoort dat iedereen zijn huis opgeruimd heeft met corona. Dus de kringloopwinkel paalt uit en moet verhuizen. Dus ze zeiden, weet je wat, we gaan er gewoon allerlei prachtige bruikbare spullen halen. Eh, en die zetten we eh, in dat café en gaan we daar dus op die manier een, tweede kans geven. Ja, en je bent 25 juli ben je dus open gegaan. Uh, eh, Gert-Jan Bluis heeft geopend. Hoe, hoe zijn die eerste weken als cafébaas, uh, hoe heb je dat ervaren? Eh, nou ja, de eerste weken zijn eh, eh, op zich goed te varen. We moeten nog een beetje zoeken naar wat voor ons de beste tijden zijn. We zitten naast lunchbreak, dus we hebben gezegd, nou, we mhm. gaan niet een ontbijt- en lunchrestaurant doen. laten hun dat lekker doen. Dus wij zijn echt een middagavondzaak. We gaan nog om, rond een uur of drie open. En we blijven normaal gesproken open tot 11 uur. Maar in het weekend, of als het heel gezellig is, dan is dat één uur of misschien wel eens twee uur. Ja, nou, lekker hoor. En, en je hebt ook in die, die, die Latin eh, eh, eh, eterij heb je. Ik zag, zag echt in het bericht van ja, Latin stijl kaart heb je. Ja, we hebben, het is helemaal een Latin stijl ingericht. We hebben natuurlijk lekkere cocktails. maar we hebben ook gewoon alle bitterballen, kaasstengeltjes en dat soort dingen. Dat hoort er ook gewoon bij. Dat is niet letten uh, Zeg je? Dat is niet Latin, bitterballen. Bitterballen? Ja. Dat, oh, nou, dat, kaasstengels dat, en dat soort dingen, dat, dat is... Dat heb je, maar dat is gewoon het normale wat, je wel, wat elk café ook heeft, dat heb jij ook. Of heb je echt alleen maar echt nou, let in? weer wat geleerd in ieder geval. Maar we hebben dus <laughs> van alles nog wat, wat lekker is. Eh, maar we hebben ook Heineken, om maar wat te noemen. Dus, eh, en, en gewoon eh, lekkere wijntjes. En, en, met name, de bedoeling is, zijn die duur? Het moet gezellig zijn, informeel zijn. dat, dat is een beetje de bedoeling. Dat vind ik heel erg leuk. Hey, en, en nou kwam natuurlijk gisteren het bericht over die coronamaatregelen. Met, met dat opschrijven van gasten en dat soort zaken. Hoe staan jullie daarin? Ehm, ja, ik moet zeggen dat ik het eh, zelf een, een bespottelijke eh, maatregel vind. Eh, want ik heb in mijn column ook al geschreven... Hm. als je bij Albert Heijn geen winkelwagentje nodig hebt... Nou, dan, dan bots je ook continu tegen elkaar op. In de horeca moet je anderhalve meter afstand houden. En daarnaast is niemand verplicht om het in te vullen... of, daaraan, nee. of het in, mee te doen. Dus ja, ik, ik, ah, ik, vraag het wel aan de mensen. We hebben een mooie lijst gemaakt in het Engels, in het Nederlands en het Duits... zodat alle mensen het ook kunnen lezen wat er is en wat de bedoeling is... en wat ja. de instructies zijn. Maar ik kan natuurlijk heel vaak helemaal niet zien of mensen nou uit één huishouden komen of niet. En als ze met z'n allen een huisje in Centerparks hebben gehuurd met twaalf man, ja. ja, dan kom je op dat moment tot één huishouden. Ja, precies. En wat er, wat er dus bij komt, dat hoor ik eh, vanochtend in het journaal, dat als er iemand uh, met corona bij jou gezeten heeft, moet jij dus dicht. Eh, nou, dat is niet helemaal zo. Het is wel een beetje korter de bocht. Dat, dat, wordt wel geroepen. Eh, het kan zijn dat eh, als uh, een besmetting bij jou plaatsvindt... en dat heeft te maken met het feit dat je bijvoorbeeld niet de regels goed handhaaft... dat je dan inderdaad dicht moet. of als een van je medewerkers besmet is of iets dergelijks... dat ze zeggen, ja, dat is niet erg handig, dan moet je maar een tijdje dicht. Maar het is niet zo dat als er iemand in jouw restaurant besmet raakt. Wat natuurlijk nooit te bewijzen is dat het in het restaurant gebeurd is. Eh, dat je dan per definitie dicht moet Oké, Okay, want klonk dus inderdaad blijft als... een beslissing. Ja, want het klonk inderdaad alsof iemand dan die besmet was... waar dan bleek dat hij bij jou in het restaurant was geweest... dat jij dan dicht zou moeten. Dat zou natuurlijk echt bizar zijn. Ja, dat zou inderdaad te bizar zijn. En ik geloof, kijk, ik, ik, eh, we hebben hier in Zandvoort eh, eh, een redelijke veiligheidsdriehoek. En we hebben volgens mij ook wel een redelijke burgemeester die niet zal zeggen, goh, zonder meer als ergens iemand corona heeft opgelopen, waarvan het altijd nog lastig is om te bewijzen dat het in die plek is, dan moet je dicht. Ja, precies. Maar de burgemeester gisteren in de uitzending, hij zegt, ik, het is toch ja, hij, hij, gaat heel erg op de eigen verantwoordelijkheid. Maar natuurlijk zijn er extra handhavers. Er wordt gekeken bij de horeca. Maar hij gaat ook heel erg uit van de eigen verantwoordelijkheid van de mensen. En dat, eh, dat vind ik op zich wel heel erg goed. Ja, en het blijft natuurlijk ook verantwoordelijkheid voor, voor, de, voor de mensen zelf. Eh, en ik zeg ook, ja, eh, weet je, dus we kunnen het toch niet uitbannen. Ja. Dus wat ik wel belangrijk vind, is dat je heel erg eh, voorzichtig omgaat met ouderen en mensen die wat minder goed in de gezondheid zijn, dat tot de risicogroepen behoort. Dus ik pleit voor, laat s ochtends het oudere uurtje zijn. Als ik oudere mensen op straat tegenkom, dan loop ik er iets verder van, af vanaf dan als ik andere mensen tegenkom. En als ik wat oudere bezoekers op het terras heb, dan zal ik ook andere mensen zeggen van ga er niet te dichtbij zitten, hou, hou strakker aan die anderhalve meter. Ja. Eh, omdat het gewoon risicogroepen zijn. Met Mijn moeder is dat zo, ik doe mantelzorg, eh, mijn broer is een risicogroep. Dus ik vind het belangrijk om ermee om te gaan. Anderzijds, ja, we kunnen niet nog een keer Nederland of de horeca, eh, niet alleen de horeca overigens, maar gewoon nog een keer Nederland een paar maanden op slot doen. Nee, absoluut niet. niet. Helemaal niet. Het bedrijf viert en de staat. En helemaal als je net een café bent begonnen, dat kan natuurlijk helemaal niet. Daar gaat het helemaal niet natuurlijk. Ja, we hebben het enige Latin café in het, in, het, in het dorp. hebben een beachcafé in het dorp. Eh, dus we hebben het nu niet al te druk, want de meeste mensen zitten lekker op het strand. Maar in de loop van de avond, als de mensen denken van nou het is een zwoele avond, dan wordt het weer gezellig op het terrasje. Dat wat goed eh, Roy. Ik wens je heel veel succes. Ik heb, eh, ja, dus, Suriname past, is dat al een beetje Latin, lieve Hugo? Ik heb een pot met bonen. Suriname ligt in Latijns-Amerika, dus is absoluut gezellig. Ik heb een pot met bonen, heb ik vorig klaar staan. En eh, morgen horen we je weer bij eh, Goedemorgen Zandvoort. Inderdaad, morgen zit ik op jouw plaats. Dankjewel. Hey, hele fijne avond. Heel veel succes met je café. En eh, succes Dankjewel. Succes met de uitzending. Jij ook. Hoi. Dag. Leuk, leuk. Als hier een pot met bonen staat en daar een pot met brie. Dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mee Marie. Marie, Mara, met la, Marie, Marie, Mara. Marie, Mara, met la, Marie, Marie, Mara. Als Marie in de keuken staat, dan voel ik mij pas goed. Dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mee Marie. Marie, Mara, met la, Marie, Marie, Mara. bekende uit Suriname met een potbonen. En daarvoor hoor je Roy Dongen van het enige Latin Beach Café hier in Zandvoort, halte 59. En ga daar kijken, het is daar supergezellig. Beetje relaxed, beetje rommelig, maar heel erg leuk daardoor. Oké, we gaan even door met Beanie.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 met echt die grote superhit, Super Lonely. Ja, bijna half zes. Ik ga eh, zo meteen Christel even bellen met een liefst uit Zandvoort. En krijgen krijg allemaal tips wat er weer te doen is. En we gaan het echt hebben over Daan en zijn ocean clean-up.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 I'm so past this. was hem helemaal. Eva Valerie, nieuwe plaat hier bij ZFM. Ja, en dan is het eh, half zes. En uh, Christel, hang je weer? Ja, ik ben er weer. Daar is ze weer. Christel van Lies uit Zandvoort met de laatste tips. Maar los van de tips, vandaag ga je het echt hebben over de beach clean-up. Ja, klopt. Ja, nou ja, dat is eigenlijk ook een beetje een, een maar dat is pas voor volgend weekend. Okay. Eh, vrijdag en zaterdag, dan, uh, dit is eigenlijk een initiatief van een jongen uit Schorl. En die heeft bedacht een maand geleden van ik ga de hele Nederlandse kust aflopen. Eh, om overal ehm, ja, het strand schoon te maken. En het is eigenlijk eh, begonnen als een eenmansactie. en het is het nog steeds. Hij doet het eigenlijk gewoon in zijn eentje. Maar ja, heel veel mensen hebben het gezien en opgepakt. En eh, zijn partner geworden. Of hebben besloten mee te gaan lopen. Dus dat is best wel uitgegroeid tot iets groots. vanochtend was hij ook op de radio bij 538. Ehm, en bij NH ehm, Nieuws. Ja. Volgens mij, of, en, ja, Radio Noord-Holland. Mhm. Ehm, nou ja, en ook de nationale media pakken het op. En ehm, ja, de Boscalis Cleanup Tour die eh, gaat dit jaar natuurlijk niet door, omdat dat echt een groot event is. Maar en, dit wordt eh, ook een groot event, als dat op deze manier doorgaat. Ja, nou, het, is, het, moet, dat moet het niet worden. Zij vindt het natuurlijk hartstikke leuk als heel veel mensen zich aansluiten. Maar het eh, moet wel zo zijn dat er natuurlijk genoeg eh, afstand blijft. En dat er niet, eh, er worden niet enorme events echt georganiseerd omheen. Maar goed, je hebt wel verzamelplekken. Mm maar ja, het moet niet zo zijn inderdaad. Dat, zeker als het een drukke dag is zoals dit op het strand. Dan is dat natuurlijk moeilijk om, om met een hele grote groep daar te zijn. Dus daar wordt wel op gelet. Maar hij heeft zoiets van nou, iedereen die het leuk vindt. Die mag met me meelopen of een stukje meelopen. Ehm, en op het strand in principe is er genoeg ruimte. En dan kan iedereen verspreid lopen. Maar het is 260 kilometer, zag ik. Ja, ja. ja. En dat met hij gaat Dat echt... ja, ja, dat wist hij natuurlijk niet van tevoren, dat dit, <laughs> dat dit weer zou worden. Maar eh, het is inderdaad wel een eh, behoorlijke ja, afstand die jij gaat overbruggen. En op 14 eh, augustus loopt hij van IJmuiden naar Zandvoort. Eh, dat is de etappe van die dag, dat is 11 kilometer. En eh, op 15 augustus loopt hij van Zandvoort naar Noordwijk. En ehm, ja, toen ik een paar weken geleden zag dat hij hiermee bezig was, heb ik contact met hem opgenomen en gezegd, nou ja, als je hulp nodig hebt in Zandvoort, laat het me weten. En En zei ja, ik zoek wel een startpunt, een eindpunt en nou ja, allerlei eh, dingen. En toen zeiden ze, nou, we gaan kijken wat we hier kunnen doen. En ik vind het heel leuk om te zien dat, eh, dat er heel veel eh, partijen zich hebben aangesloten. Niet alleen de strandtenten. Nee, want moet je eh. moet je, opgeven of kun je gewoon wachten tot hij komt en dan mee gaan lopen? Nou, je moet je wel opgeven. Want hij wil ook wel van tevoren weten hoeveel mensen er gaan komen. Zodat hij dat eh, een beetje kan managen. Mhm. Eh, dus je kan via zijn website kan je, je aanmelden. Mhm. En dan krijg je ook informatie van over wat het startpunt is. En, en nou ja, wat, wat andere praktische zaken. Ja. En hij probeert ook geld op te halen voor de Target Earth Foundation zie ik. Hij heeft een aantal goede doelen waar hij het geld ook uh, naartoe eh, wil laten gaan. En ja, dus dat, dat probeert je ook. Dus inderdaad partners, eh, mensen die mee willen lopen en ook ja, wat goede doelen. En hij heeft zelf ook een speciale tas ontworpen waarin je afval kan verzamelen. Dus dat promoot hij eigenlijk ook een beetje zo tussendoor. Ehm, en ehm, ja, hij, hij probeert echt... Ik zie, ik zie dat hij dus gaat, gaat ploggen. Hij gaat dus rennen en afval opruimen. Ja, ploegen, ja. Nee, ja, dat zou je zeggen. Hij moet even gaan, gaan joggen. Ehm, maar dat, eh, nee hoor, dat gaat hij niet. Het wordt gewoon echt een wandeling. Nee, Misschien kleine stukjes even rennen, maar nee, dat, in principe wordt het gewoon eh, lopen, wandelen. Dat kan, dat kan ook niet met dit weer. Schrikkelijk. Nee, dat, dat wel helemaal niet. Nee, nee. Nee, dus dat op zich... Eh, ja, de stukken tot Zandvoort gaat hij steeds terug naar huis, naar Schoorl En daarna heeft hij al heel veel ook overnachtingen geregeld. Dus na Zandvoort komt hij lekker in huis ter duin terecht. En oh, eh, mag hij daar lekker overnachten. Ja, <laughs> dat, is goed. dat heb je goed bekeken, ja. <laughs> Dat heeft hij goed bekeken. Dus ehm, nee, ik, ik hoor wel van veel mensen die zeggen, nou, ik vind het wel leuk om eh, mee te lopen. Ehm, ja, je kan op 14 augustus meelopen vanaf IJmuiden of eh, vanaf Rapa Nui. daar, is, daar is hij rond een uur of één in de middag en dan ehm, loopt hij naar Bodie Beach op het Zuidstrand. En eigenlijk pakt hij het, het zand van zand voor twee keer, want de dag daarna begint hij weer bij de spot. En loopt hij weer ja, eigenlijk het hele stuk naar het Zuidstrand eh, toe. En ehm, ja, maakt hij het eigenlijk twee keer schoon met de mensen die hem volgen. Dus eh, ja. ik denk dat er genoeg ligt in Zandvoort. Nou, ik, ik, <laughs> ik, was er verbaasd. Ik ben vanochtend om eh, half tien ben ik even op het strand geweest. En ja, ja tussen, tussen de, tussen de bankjes, daar ligt gewoon van alles tussen de bedjes. Dus ik wil niet weten wat er allemaal ligt. Ja. Echt nodig gewoon. het was, terwijl het gewoon heel vroeg was, denk je toch van ja, maar nog steeds. Het ligt gewoon, het ligt gewoon echt ja. Ja, ja, ik had van de week ook, uh, ook geïnspireerd eigenlijk door, uh, door Daan. Ja. Want ik dacht, nou ik neem een tasje mee toen ik naar het strand eh, liep. En eigenlijk ook langs de boulevard en ook de weg ernaartoe. Ik, ja, ik woon een beetje vlakbij de parkeerterreinen en zo. Nou, het lijkt net als mensen gewoon naast hun auto ja, hun asbak leeg of troep gewoon achterlaten. Heel veel van die hygiënische doekjes, mondkapjes, nou, zelfs luiers. En, ik, ik, ik, vind het heel eh, apart hoor, wat, er, eh, wat er gebeurt eigenlijk. maar eh, het is jammer dat het nodig is. Maar ehm, nou ja, goed, het, het, ja, het is nog altijd helaas nodig om het wel te gaan doen. Dus, um, en nou, op nou, het strand natuurlijk ook van alles aan, maar dat is, dat is dan... Dat, dat, ook een ander verhaal. Dat is weer een ander verhaal. Dat doen ze bij Jutters Geluk weer van alles mee. Ja. Ja, een beetje bijzondere liefde uit Zandvoort. Heb je nog een kleine geheimtip? Als je nog zegt? Nou, eh, ik had eh, eh, van de week zag ik uh, Bram staan op de Hoge Weg. Ik weet niet of jij hem hebt zien staan met aardappelen. Nee. Ik heb er net ook een post over gemaakt op mijn Instagram. Maar hij staat daar met een... hij teelt aardappelen ook in duingebieden. En daar staat, staat hij met biologische aardappelen staat hij te verkopen vanuit een uh, Volkswagen Kever, een oranje. Die oh, valt wel lekker op. Ja. En um, het leuke is dat hij van volgende week eh, verkoopt hij ook echt Zandvoortse duinaardappeltjes. Oh, dus, eh, en die zijn heel erg lekker. Ja, dus, Dat is nog een beetje een, een, tip. Het heeft niks met de volle stranden te maken. Het is totaal anders. Maar het is wel een leuke local eh, tip, denk ik. Ja, en voor de luisteraars, uh, Christel zei net in het voorgesprekje van... ja, misschien kom ik volgende week wel. En dan gaan we gewoon echt veel langer praten over alles wat er in Zandvoort te doen is... en wat liefst uit Zandvoort allemaal voor tips heeft. Ja, dat lijkt me heel leuk. de hele uitzending. Ja. Wat leuk. Lijkt me heel leuk. Het is hier 20 eh, graden, dus hier prima te doen, Christel. Ja, dat klinkt al helemaal goed. <laughs> Ja. Oké, dankjewel weer voor deze week. En ik zie je volgende week. Leuk. Fijn weekend allemaal. Dag, tot dan. Oh. Brothers, Summer Breeze. En daarvoor hoorde je Christel met het hallo van Daan... die eh, volgende week ook in Zandvoort het strand opruimt. En Christel is volgende week de hele uitzending hier aanwezig. Dus heb je vragen voor Liefst uit Zandvoort? Laat het weten via onze social media. Straks de nieuwe plaat van Wendy Moore. Maar eerst gaan we zo even in het Duits verder. enger Kontakt zwischen Menschen führt leicht zur Ansteckung. Wenn wir alle mehr Abstand halten, kann sich das Coronavirus nicht so leicht verbreiten. Schon diese einfache Maßnahme verlangsamt die Ausbreitung. Lasst uns runterschalten und auf Abstand gehen, damit wir uns und andere nicht anstecken, damit besonders Gefährdete wie ältere Menschen und chronisch Kranke geschützt werden damit Arztpraxen, Krankenhäuser und Intensivstationen nicht überlastet werden. Zusammen gegen Corona. Mixu. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech du meintest, du bist anders als die anderen. Ich dachte, es gibt immer nur uns beide. Aber was machst du da wieder für ne Scheiße? Ja, ich zähl jetzt mein Cash ganz allein hier im Bett. Du gehst auf und verlierst schon wieder im Roulette. Du rufst an, sagst Hello, wir brauchen ein bisschen Geld. Aber nein, für dich gibt es hier keinen Cent. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Rauch noch ne Kippe und leb mein Leben. Und du chillst allein im Regen. Wo oh, warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir getan? Ich brech dir dein Genick. Bitte komm mal klar und lass mal deine Tricks. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir getan? Ich brech Ich hab alles im Schrank, bin jetzt meine eigene Bank. Brauch dein Geld nicht, mir geht's gut, Gott sei Dank. Lass mal deine Filme machen. Du willst allein sein, okay. Willst Freiheit, kein Problem. Aber wenn ich dann weg bin, musst du das verstehen. Nichts ist für immer, der Schmerz vergeht. Rauch noch ne Kippe und leb mein Leben und du chillst allein im Regen. Wo warst du gestern Nacht? Schon wieder ohne mich. Du hast mir doch versprochen, du lässt mich niemals im Stich. Was hast du dir gedacht? Ich brech dir gleich Dana met Knik. Ja, dan neem ik je even mee terug naar gisteravond. Het was echt een hele bijzondere uitzending bij Alternative FM gisteravond met Jaap Koper. En als een bijzondere gast, als burgemeester David Molenburg. En samen hebben ze gewoon twee uur lang over muziek gepraat. En ja, dat luisterde programma terug. Het was echt, ik heb tot het eind geluisterd. Ik dacht in het begin van nou, het zal best wel stevig worden. Het was ook aangekondigd van nou, burgemeester heeft in een punkband gezeten. Het wordt een stevig programma, maar wat een mooi programma hebben zij gemaakt gisteravond met z'n tweeën. En eh, halverwege dat programma was een gesprek met Wendy Moore. De Zandvoortse Wendy Moore heeft haar derde plaat uit. De laatste plaat was van, eh, volgens mij vrijdag 13 december.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 Dat was hem helemaal en je als eerste hier bij ZFM. De nieuwe Wendy Moore, onze Zandvoortse Wendy Moore. En wat is hij goed. En luister naar die tekst, want het is echt een mooi persoonlijk verhaal wat ze geschreven heeft. En daar vertelden ze dus gisteravond ook over in het... Ja, ik noem het inmiddels al het legendarische uitzending van Alternative FM. Burgemeester David Molenburg en Jaap Koper samen gisteravond. En luister dat terug aanstaande maandag tussen 8 en 10. Goed, wij gaan nog even door met een leuke nieuwe zomerhit uit Frankrijk. Encore van Aliel. En dit is een plaat die hoor je dus continu in Frankrijk. Maar ja, daar zijn we niet. Wij zijn in Zandvoort. En daar is het 32 graden.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 Après tout, je ne suis pas votre chien Il y a des jours où je suis sûr de moi, des jours où rien ne va un jour où je prendrai l'heure, un jour où je prendrai mon tour. Loin d'ici, loin de tout souci, besoin de répit.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 Tout se répète encore. L'amour dans tout se répète encore. choix dans tout se répète encore, tout se répète encore. Encore van Aliel. Hier bij ZFM. Bonjour à tous à Zandvoort, zeg je dan. Ja, dan is het bijna 6 uur en dan is het toch altijd die ene plaats als het 30 graden is. Ja, ik draai hem weer. Het is 30 graden. Tot zometeen naar de klok van 6. En dan gaan we nog een uurtje ja, muziek draaien en zwaardigheden vertellen. Tot zo. In de muziek bestaan ook veel racisten. Hun kop is leeg, de mode vult ze op dan is het reggae en dan moet het weer cold wave. Jezus Christus, wat zit er in een kop? Kijk eens naar mij, ik hou van veel muziekjes. Ik speel alles graag en wie doet mij dat nou? En net onlangs bij mama op de zolder ontdekte ik de zwoele ta-ta-ta. waar zijn niet toch naartoe? En al die pilsjes in plastic en in blikjes. Er is geen klasse, we zijn het leven moe. Oh nee, oh nee, niet met deze jongen. Andere gewoonten, hou ik erop na. Ik vul mijn dagen met cactuswater geven. Ik vul mijn nachten met de cha-cha-cha. Hey! het NOS nieuws van...